Clemens Peters met het NOS Journaal. In Parijs is een betoging tegen de nieuwe arbeidswet uitgelopen op een nieuwe confrontatie tussen betogers en politie. Er waren tienduizenden mensen op de been. Een aantal van hen begon met flessen en stenen te gooien, waarna de politie ingreep. Elf mensen raakten gewond en vijftien anderen werden opgepakt. De oppositie in de Tweede Kamer eist voor dit jaar nog minstens 150 miljoen euro extra voor veiligheid. Gisteren werd bekend dat er volgend jaar 300 miljoen euro extra komt. Maar volgens de oppositiepartijen is er nu geld nodig. CDA-leider Buma is bang dat er dit jaar mensen ontslagen zullen worden... terwijl er dan volgend jaar nieuwe krachten aangenomen moeten worden. Vorige maand hebben weer iets meer mensen asiel aangevraagd in Nederland. Maar in vergelijking met mei vorig jaar is de instroom gehalveerd. De grootste groep asielzoekers kwam uit Syrië, maar er komen ook veel Albanese. Hun aantal is sinds vorig jaar zomer enorm toegenomen. Al wordt hun aanvraag bijna altijd afgewezen. Een paar weken terug werden de eerste Albanese teruggevlogen naar hun land. Twee jongens van 14 en 15 jaar uit Apeldoorn zijn aangehouden voor een gewapende overval op een tankstation in die plaats. De twee tieners worden ervan verdacht dat ze op 21 april de medewerkster van het tankstation bedreigden met een vuurwapen en ze eisten geld. Nadat ze het geld hadden gekregen gingen de jongens er op een scooter vandoor. Op de visafslag in Scheveningen is traditiegetrouw het eerste vaatje haring geveild. De Hollandse Nieuwe bracht 90.000 euro op. En dat is veel meer dan vorig jaar. Toen werd 53.000 euro betaald. Het eerste vaatje is gekocht door het moederbedrijf van supermarktketen Plus. De opbrengst gaat naar een goed doel, de stichting Het Vergeten Kind. Liefhebbers kunnen zich vanaf morgen te goed doen aan de nieuwe haring. Het weer, buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. De rest van de week blijft het buiig en pas in het weekend wordt het droger, maar dan wordt het ook iets frisser. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd files met meer dan 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. 9 kilometer, vertraging is daar een half uur. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen 13 kilometer. Ook daar bijna een half uur vertraging. Iets meer dan een half uur op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC 14 kilometer file. Na 12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, 14 kilometer na een ongeluk.